Bonenbakker met het NOS-journaal. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea uitgeleverd aan Nederland. De 41-jarige Kidaan Ha staat terecht in een van de grootste mensensmokkelzaken ooit in Nederland. Tegen de andere hoofdverdachte eiste het OM vorige maand 20 jaar cel. De twee zouden Eritreërs in kampen in Libië hebben gemarteld en verkracht. Familieleden in Nederland moesten via de telefoon meeluisteren hoe de slachtoffers werden mishandeld... en daarna betalen om hen vrij te krijgen. In Moskou zijn afgelopen nacht drie mensen omgekomen bij een explosie... die het werk lijkt te zijn van de Oekraïense geheime dienst. Onder de slachtoffers zijn twee politieagenten. De derde dode is vermoedelijk de dader. Oekraïnse media melden dat de Russische agenten eerder vochten in de oorlog in Oekraïne... en betrokken waren bij het martelen van krijgsgevangenen. Vorige week werd in Moskou al een Russische luitenant-generaal gedood. Het ongeluk van maandagavond in Nunspeet heeft alsnog een leven geëist. Een van de gewonden is in het ziekenhuis overleden. Er liggen nu nog vier gewonden in het ziekenhuis... onder wie de vrouw van 56 die met haar auto inreed... op toeschouwers van een lichtjesoptocht. Vermoedelijk was ze onwel geworden. De A28 bij Hogeveen is in zuidelijke richting voorlopig dicht vanwege gladheid. Onder een spoorviaduct blijft water staan en dat vriest nu op. Volgens Rijkswaterstaat valt er niet tegenop te strooien. Auto's vanuit Assen richting Zwolle moeten daarom de komende dagen omrijden tot de vorst voorbij is. Rijkswaterstaat heeft geprobeerd het waterprobleem onder het spoorviaduct bij Hogeveen te verhelpen, maar dat is nog niet gelukt. Het weer. Het gaat vanavond en vannacht overal vriezen.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 And though I know I could be wrong, this feeling's much too strong. Yo, I wanna get with you. Tell me, is that much to ask for? Nothing more than a spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients you need me to mix it. So baby baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing.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 Dit is Martijn.